Vijf uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Minister Wiebes wil gaan kijken of de gasboringen in Groningen... nog sneller kunnen worden afgebouwd dan nu gepland. Vanmorgen vroeg was er in Groningen opnieuw een forse aardbeving. Bij het schadeloket voor aardbevingen blijven de meldingen binnenstromen. Boeren hielden vanmiddag een actie om de Groningers te steunen. Met zo'n 60 trekkers trokken ze een weiland in bij Westerwijdwerd. Dat was vanochtend het epicentrum van de beving. Vijf terreurverdachten die vorig jaar in Arnhem en Weert zijn opgepakt... moeten van de rechtbank naar het Pieterbaancentrum. Het OM wil zo zicht krijgen op het gevaar voor herhaling. De mannen waren volgens het OM vergevorderd met hun plannen voor een aanslag tijdens een groot evenement. Daarbij zouden ze kalasjnikovs, bomgordels en een autobom hebben willen gebruiken. De brand in de Notre-Dame heeft de kathedraal zo verzwakt dat die bij harde wind zou kunnen instorten als er geen versterkingen zouden zijn aangebracht. Dat zegt een Franse ingenieur. De kathedraal werd versterkt nadat uit zijn berekeningen was gebleken... dat de Notre-Dame windsnelheden van 90 km per uur niet meer aankon. Voor de brand kon het gebouw nog windsnelheden tot 220 km per uur hebben. Het vakantiegeld is dit jaar iets minder vergeleken met vorig jaar. Dat komt doordat het vanaf nu in een hoger belastingtarief valt. Dat scheelt iemand met een modaal inkomen van 36.000 euro ongeveer 3 euro. Bij een inkomen van anderhalf keer modaal is dat 5 euro. Alleen de hoge inkomens gaan echt iets merken. Voor mensen die twee keer modaal verdienen scheelt het 117 euro. Het weer, zon en stapelwolken bij 14 graden aan zee, 20 graden in het binnenland. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden en er is kans op een mistbank. Ook morgen en vrijdag droog met redelijk wat zon en het wordt wat warmer, 17 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB. 19 files in en rond Noord-Holland. Dit zijn de files die wat meer vertraging geven. De N9 vooral, Alkmaar den Helder. Want die is namelijk dicht in beide richtingen na een ongeluk bij Schagen.